met het NOS Journaal. Tienduizenden mensen zijn op de been voor het Pride, de Pride Mars in Budapest. Die was eigenlijk voor de Hongaarse, door de Hongaarse overheid verboden... maar de burgemeester van de stad besloot dat de mars wel door mocht gaan. En volgens nog lijkt die rustig te verlopen. Vanuit Nederland loopt de Amsterdamse burgemeester Halsema mee... net als de Nederlandse ambassadeur in Hongarije. Demissionair staatssecretaris Paul besloot vanmorgen toch niet mee te lopen. In Middenmeer in Noord-Holland is een kassencomplex ingestort. Het complex van zo'n 9 hectare groot stortte gisteren aan het eind van de middag in. Op dat moment was er niemand meer aan het werk. Van de installaties is weinig over. Het bedrijf schat dat de schade zo'n 20 miljoen euro is. Er werden tomaten geteeld in de kassen. Over de oorzaak van het instorten is nog niets bekend. Het voedingsmiddelenbedrijf PepsiCo roept meerdere soorten bukels en wokkels terug. In de chips is olie gevonden die niet geschikt is voor consumptie. Die olie is tijdens het maakproces in de chips terechtgekomen... mogelijk door smeermiddelen die worden gebruikt voor de machines. PepsiCo benadrukt dat er geen directe bezorgdheid is... voor de mensen die de chips al hebben gegeten. En Danny van Poppel heeft de NK-wielrennen op de weg gewonnen. Het is voor de 31-jarige van Poppel de eerste keer dat hij die titel pakt... Tot op het laatste moment was het spannend. De finale eindigde met een fotofinish. Olaf Kooi werd tweede en titelverdediger Dylan Groenewegen derde. Het weer nog. Vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur daalt naar de tussen de 14 en 17 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging. Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies. Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Bad en Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ik denk graag Wie van ons is er slecht? Geen een. Voor mij geen een. Nu heb jij de zorg voor Jannie. Negen uur moet zij naar school is het geweest. Het is geweest. blij dat je alles weet en dat je haar nu snel vergeet.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 Ik zie hoe jij hem je drankje toevertrouwt. Ik wil je spreken, maar schat, wat moet ik nou? Vannacht. Zonder woorden ben jij uitgedaagd. Ik heb bij de DJ onze song weer aangevraagd. Zodat je weet dat deze jongen weer op je jaagt. En je lacht. zoveel gasten voor je in de rij. En je lacht, ik denk weer, oh, ik viel weer oh, zo, oh, zo, oh, zo, oh. Ik denk weer, oh, ik viel weer zo, oh, ja, zo, zo graag met je mee vandaag. Ik denk weer, oh, ik viel weer zo, oh, zo, zo graag Ik zie je staan, weer met een ander. jou wanneer je bent. jou. Ik wil je nu, ik wil je, geef je aan me over. Wil je wel met mij?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 Dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas. Zoveel dingen had ik willen zeggen Zoveel dingen liet ik ongedaan. Het is te laat om nu nog uit te leggen waarom jij niet weg had moeten gaan.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 Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen wij twee dromen, dromen van jou nemen mee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij. Tot dan de morgen komt en ik weer wakker word. Doe ik mijn ogen open Lig jij nog steeds naast mij en je voert me mee in de stranden, toch zeg ik geen nee Als we samen weer belanden, in de wildste zee Vol van passie en verlust, neem me met je mee Zodat mijn vuur niet wordt geblust Dromen, dromen van jou Ieder moment, samen wij twee dromen, dromen van jou nemen mee. Dromen, dromen van jou. Jammer, wees niet bang. Uren glijden traf voorbij. Slapen is er niet meer bij. Als je s morgens voor me staat, zeg jij je weet wel hoe dat gaat. Vergeten of vergeten Als ik je even niet hoor, als ik je even niet zie, sluit ik mijn ogen en tel ik tot drie. Dan denk ik aan jou, ben jij dicht bij mij? als ik je even niet raak. Alleen bij ZFM. Zeg me, zit het in het water? Zeg me, zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al beloof. Hoeveel van mijn ouders zit er eigenlijk in mij? Ben ik sterk loyaal? sta ik ook aan meer zij. Ben ik nog geduldig, ben ik net zo trouw als zij. Geef ik zelf ook zoveel liefde, jullie zijn een deel van mij. Zeg me, zie dit in het water, zeg me, zie de kinderen van mij. Zit ik ook zo diep als zij bij mij? Ben ik sterk loyaal? Ben ik net zo cool als zij? Geef ik jullie genoeg liefde? Jullie zijn een deel van mij. Zeg me, zie dit in Zeg me, zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al verloop? Zeg me, zit het in de lucht? waar ik al maar Jullie zijn een deel van mij. Jullie zitten in zit het in ons bloed? Zeg me, zit het in de grond waar ik al beloof? Zeg me, zit het in de lucht of wat ik allemaal doe? Jullie zijn het in van mij, jullie zitten in mijn bloed. ik van huis ben, dat ik geen gekke dingen doe. Ik sta niet altijd voor je klaar, dat geef ik eerlijk toe. Maar ik blijf altijd verlangen, ook als ik er niet ben. Naar mijn allergrootste liefde, de mooiste die ik ken. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste herinnering van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering, die houdt ons bij elkaar. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen dan kus ik jou. Zijn wij twee bij elkaar? Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. verdrietig is om jou. Die zich afvraagt, waarom, waarom moest dat nou? Een vrouw die om je geeft, die zonder jou niet leeft. En dolgraag even met je praten wou. Er is iemand die je kent, zoals je bent je zonder cent je problemen bij de vleet ontzettend snel vergeet. Een stapel is op jou, je bent haar vent. Draai je om, draai je om.